De 23 opvarenden zijn met reddingsboten en een helikopter aan land gebracht. Een van hen is overleden, 16 anderen zijn gewond geraakt. Een aantal bemanningsleden kon alleen aan het vuur ontsnappen... door in het water te springen, vertelt verslaggever Litwin Gevers. Die zijn gesprongen van eh, zeer grote hoogte, eh, vertelde de kapitein me. Dus dat was best wel eh, heel eng voor die mensen. Ze waren er ook niet goed aan toe, vertelde hij, eh, toen ze ehm, inmiddels op het schip waren en gered waren dus. ze hadden ook ademhalingsmoeilijkheden. Het is inmiddels gelukt om een kabel aan het schip vast te maken, zodat het niet weg kan drijven. Het UWV ging nog verder dan gedacht in het illegaal bespioneren van mensen die een uitkering krijgen. We wisten al dat elke keer als iemand inlogde bij het UWV de organisatie kon zien waar iemand was. Nu blijkt dat het UWV met cookies ook wist waar mensen waren die niet hadden ingelogd. Volgens verslaggever Joost Schellevis gaan ze daarmee een stap verder. Ook juridisch maakt het echt wel uit wat het UWV precies deed en of je alleen maar ingelogde gebruikers volgt of dat je een soort supercookie plaatst waarmee je mensen achteraf kunt volgen. En bij de autoriteit persoonsgegevens heeft het UWV al op het matje geroepen. Maar zegt hiervan ook, ja, dit schetst wel een zorgelijk beeld... Uh, en gaat dit ook meenemen in een gesprek met het UWV dat al gepland staat. Het UWV heeft de volgsystemen uitgeschakeld... maar de Tweede Kamerleden willen nu opheldering. En een hoop bekende gezichten op Times Square in New York. Niet op de billboards, maar op het plein zelf. Hollywood-acteurs en scriptschrijvers kwamen daar bij elkaar om te staken. Ze zijn bang dat kunstmatige intelligentie hun werk overneemt. Onder meer acteur Brian Cranston van de serie Breaking Bad hield een speech. We ask you to hear us. And beyond that to listen to us. When we tell you, we will not be having our jobs taken away and giving to robots. De staking van auteurs en scriptschrijvers in Hollywood is de grootste in ruim 40 jaar tijd.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 zichtbaar. Kijk in de spiegel en ik zie mijn peachy haar. Een goede laag is natuurlijk ideaal. ideaal. Ik kan niet wachten op mijn Anne Fleur vakantie. Anne Fleur vakantie. Ah, ah. blote benen, beest, pajasje op down like bezwaar voor wat nieuwe zomerkleding.